Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Kamp van Economische Zaken zegt dat de provincie Noord-Brabant voorbarig is met het voorgenomen verbod op boringen naar schaliegas. De provincie wil erover vandaag een besluit nemen. Kamp wil dat Noord-Brabant eerst afwacht wat de conclusies zijn van een onderzoek dat hij laat doen naar de risico's van schaliegas. Het gaat dan vooral om de mogelijke vervuiling van grondwater door chemicaliën. Volgens Kamp gaat Noord-Brabant er ten onrechte al vanuit dat die risico's groot zijn. Op de Westerschelde is een binnenvaartschip met drie mensen aan boord omgeslagen. Dat gebeurde rond middernacht toen een zandzuiger bezig was zand over te laden. Waardoor het misging is niet bekend. Eén opvarende is gered, de twee anderen worden nog vermist. Ze lagen te slapen toen het schip omsloeg. De kans dat ze nog leven is klein. Duikers kunnen het schip niet in omdat de stuurhut in elkaar is gedrukt. Klopsignalen werden niet beantwoord. Er is nu een drijvende bok onderweg die het schip kan bergen. Bram Moskowitz dreigt persoonlijk failliet te gaan. Volgens de Volkskrant hebben twee schuldeisers het faillissement van de voormalige advocaat aangevraagd. Moskowitz zou bij een vastgoedbedrijf een huurachterstand van een paar duizend euro hebben voor het huis waar zijn ex-vrouw woonde. De andere schuldeiser is volgens de Volkskrant een voormalige cliënt van Moskowitz. Die zegt dat hij 35.000 euro heeft uitgeleend en dat hij dat geld nu terug wil. Dinsdag komt de faillissementsaanvraag voor de rechter. Actrice en zangeres Simone Kleinsma heeft een bijzondere wisseltrofee gekregen. Joop van den Ende overhandigde haar in het tv-programma Opium een zilveren sigarettenkoker die bijna 100 jaar geleden van kleinkunstlegende Louis Davids was. Na zijn dood werd de koker een oeuvreprijs. Via komiek Max Theeur en acteur Willem Nijholt kwam de prijs in 1999 bij Van den Ende terecht en die gaf hem gisteravond dus door aan Simone Kleinsma. Ik ken niemand die zo'n diverse carrière heeft als jij, zei Van den Ende tegen haar.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 ZFM. Wherever you are We know that I adore you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 that I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 silence I fear. Peace to the morning sun. So. my joy in this sad, sad world. You are safe with me. will be free. So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 In the twist of separation, you excel. came back 拜。 each other.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 me